12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Rotterdam hebben zo'n 100 journalisten gedemonstreerd... voor de vrijlating van NOS-verslaggever Robert Bas. De rechtercommissaris zette Bas gisteren vast... omdat hij niets wil zeggen als getuige in de zaken over de vergismoord... op een GGZ-directeur in 2014. De demonstranten vinden dat de gijzeling van Bas... de vrijheid van de nieuwsgaring en de bronbescherming onder druk zet... Vanmiddag is er een speciale zitting van de Rotterdamse Raadkamer... over de vraag of Bas langer in gijzeling mag worden gehouden. De overheid heeft glastuinders geholpen om minder te betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat schrijft de NRC op basis van een rapport van de Nederlandse Emissieautoriteit. Het gaat om het Europese emissiehandelssysteem ETS... waarmee fabrieken en andere vervuilende bedrijven in Europa betalen voor hun CO2-uitstoot. Volgens de krant hebben veel glastuinbouwbedrijven de heffingen met hulp van de overheid ontweken. De omzet van telecombedrijf KPN is met bijna 2% gedaald, blijkt uit de kwartaalcijfers. Vooral onder zakelijke klanten lopen de resultaten terug. De opbrengst uit internet- en telefoondiensten daalt al jaren. De winst steeg wel. KPN verkocht een dochterbedrijf in datacenters, wat vele miljoenen opleverde. In Den Dungen in Noord-Brabant is vannacht in een drugslab een dode man gevonden. De politie denkt dat er bij het maken van de drugs iets is misgegaan. Hoe lang de man al in het lab lag is niet bekend. De politie had het over, had het, over het lab in een kas van een voormalig tuincentrum een melding gekregen. De politie kan nog niet zeggen wat voor drugs er werden gemaakt. Het weer, het is grotendeels bewolkt, maar af en toe schijnt ook de zon. Vanmiddag kan in het noordwesten een bui vallen. Het wordt een graad of 15. Morgen wijdt het stevig uit het zuidwesten aan zee met zware windstoten...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 jou niet Ik sta jou beter stage at a festival. Penthouse 54 float, let's go. And my hotel came with a stripper pole. La forma en que me hablas Jala, invita a tu amiga a la buena Pa' que fumemos como fumamos la guana.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 A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, slowly. cold skin, drag my feet on the let me down, down, let me down, down, let me down, down, let me down, down, let me down.